Ondanks de avondklok demonstreren tienduizenden mensen op het plein tegen het bewind van president Mubarak. Het leger grijpt niet in. Er is geen weg terug, zei El Baradei. Hij vroeg de betogers om geduld. Verandering komt eraan in de komende dagen. In een interview zei El Baradei dat er in Egypte een regering van nationale eenheid moet komen en dat hij contact zal zoeken met het leger. El Baradei, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, is door oppositiebewegingen naar voren geschoven om te onderhandelen met het huidige regime. De Verenigde Staten willen een ordelijke en democratische machtswisseling in Egypte. Minister van Buitenlandse Zaken Clinton wil niet dat president Mubarak nu opstapt, omdat er anders een machtsvacuum ontstaat in Egypte. Het land is een belangrijke bondgenoot van de VS in het Midden-Oosten. De Egyptische oppositieleider El Baradei heeft grote kritiek op het standpunt van Clinton. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de VS een dictator blijft steunen en Mubarak als een bondgenoot blijft zien. Op het vliegveld van Cairo is het een chaos. Toeristen, buitenlandse werknemers en Egyptenaren proberen het land snel te verlaten. Vrijwel alle vluchten zijn vertraagd. Ondanks een oproep van het luchthavenpersoneel om de veiligheid van een hotel op te zoeken... zijn veel mensen op het vliegveld gebleven. Grote Nederlandse bedrijven halen werknemers terug uit Egypte en ook reisorganisaties repatriëren de komende dagen Nederlanders. TUI haalt 1600 mensen terug. De organisatie voert reizen uit voor onder meer Arke, Holland International en Kras. Tour-operator Thomas Cook repatrieert zo'n 1500 toeristen en OWAT 170. De Nederlanders zitten vooral in de kustplaatsen Hurghada, Marsa Alam en Sharm el-Sheikh. Het calamiteitenfonds vergoedt extra kosten die mensen moeten maken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft eerder vandaag alle reizen naar Egypte afgeraden. Het weer. Bewolkt, overal lichte vorst, op veel plaatsen kans op mist. Morgenochtend nog mistig, in de middag zonnige periode.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 Oh, yesterday came suddenly. Why she yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide. yesterday, yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Dankjewel Daan voor de opening. Goed hè? <laughs> We hebben hier onze Rob Harms, de Rob Harms van Zandvoort tegenwoordig. En eh, Maurice Mulder ook nog gezellig in de studio zitten. Vanavond gaan we iets speciaals doen Daan. Oh, wat dan? Ja, vorige week namelijk eh, heeft eh, Radio 5 Nostalgia het top 1000 van de Evergreens uitgezonden. Van maandag tot en met vrijdag. En eh, die is samengesteld door eh, luisteraars eh, van uh, die zender. En het zijn allemaal gouden ouwe, maar ook van voor de 60, dus 50 jaar ook nog erbij. En daar gaan wij de top 20 van draaien in ieder geval. Nou, lijkt me leuk. Is toch leuk? Ja. Nou, dat begonnen dan met de Beatles, die stond op nummer 1. Ja. want ik ga dan het liefste van boven naar beneden, want anders red je misschien de nummer 1 net niet. Dat weet je toen het gaat natuurlijk, hè, dus net niet ingepland. op 2 ehm, komen we tegen Wim Sonneveld met Het Dorp. Op 3 Anneke Grunlo met brandend zand. En op 4 Salvatore Armo, vous permettez, monsieur. Maar even wat anders. Zullen we vanavond maar een zilveren avond maken? Geen gouden avond, maar een zilveren avond. Hoezo? Nou gewoon, ik vind het leuk. Een zilveren avond, zilveren Robbie. Zilver Robbie, ja. Die moet, eigenlijk, moet eigenlijk platina worden nu, hè? Ja, dat, heeft, dat, vind ik, ook. dat vind ik ook. <laughs> <laughs> Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en woorden in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de waar met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Pensez aux folies. Les folies sont affaires de vos rien. On n'oublie pas les belles manières. On demande au papa s'il permet. Et comme il se méfie des gourmets, il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur que j'emprunte votre fille, et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage bien qu'un mètre environ nous sépare. Nous vaurons par-delà les violons. On doit dire entre nous, on se marre. Allez voir ajuster leur lorgnon. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Que d'amour dans nos mains qui s'étreignent, que d'élan vers ton cœur dans le mien le regard des parents, s'il le retient, n'atteint pas la tendresse où l'on baigne. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille Et eh bien qu'il me sourie, je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage, juste avant le mariage. Juste avant, le mariage. Salvatore Adamo, die stond op 4 in de eh, top 1000 evergreens van Radio Nostalgia. Op de vijfde plaats komen we tegen de Blue Diamonds, Ruud en Riem de Wolf. Met eh, het nummer Ramona. Op 6 Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight. En op 7 Abba, uh, Abba bedoel ik. niet Abba, Abba. Oh, Abba. <laughs> I Have A Dream, laat me horen daar. <laughs> Oké, komt je aan. <laughs> Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love was My Sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on uh, hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lovesome? Ja, nou, dat was ABBA. Ja, dag. ABBA. <laughs> Wat betekent dat? dat? we nou, eh, Joop? vooruit. Anifert, Björn. Oh, weet ik veel wat dat... Anita. <laughs> Goed, dat was natuurlijk ABBA. I have a dream. Op 8 eh, in de top 1000 eh, van Evergreens van Radio Nostalgia zien we de eerste keer Boudewijn de Groot. En die komen we nog een keertje tegen in de top 20. Net zoals dat wij bijvoorbeeld Ademo ook twee keer tegenkomen in die top 20. We beginnen in ieder geval met Boudewijn de Groot op. Dan zit hij in de schaduw, Mo. Boudewijn de Groot met dit <laughs> testament. Daarna op 9 Vets Domino met het schitterende Blueberry Hill. En op 10 Cliff Richard met Living Doll. Maar dan moet ik even bijzeggen dat dit niet de origineel is. En dat krijg je als je als je, ze direct op de, <laughs> op de cd zet en niet eerst afluistert.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 let's get on with the important business, shall we? You're right, Michael. Get down and get with it. Wait, Rick, do the speech. Hey, kids, it doesn't matter what you are. punk skins, rastas, mobs, walkers, even keep tigrin. Everybody everywhere, stop snogging and pay attention to me. Cause if you're a wild-eyed loner standing at the gates of oblivion, then hitch a ride with us. Cause we're on the last the making out of nowhere city. And we haven't even told our parents what time we'll be back. So pull on your dancing trousers and get down to the total and utter king of rock and roll, Cliff Richard! Got myself a crying, sleeping, living, loving, What you are, shaky? Neil, does anybody know where the toilets are? Uh, Mike, does all this money really have to go to charity? Oh, Michael. Hi, Cliff, it's me. Who are you? <laughs> Oh, great joke, Your Majesty. Got myself crying, talking, sleeping, walking, living the whole dog. To do my best. is water guitar. All right. Dat waren de Young Ones met eh, Cliff Richards, eh, Living Doll. We gaan verder met eh, de top 1000 van de Evergreens. En dan vinden we op nummer 11 de tweede keer Boudewijn de Groot met een meisje van 16. Op 12 de gouden oude Jim Reeves met The Golden Voice. He'll Have To Go. En op nummer 13 de Bee Gees met Words. Gaan we door dan. in een villa-wijk. Haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw. En het altijd zo blijven zou. Een kind, zestien lente zo pril. Ach, wat ligt je hier stil, langs de kant van de weg. Ze trokken voort van stad tot stad omdat hij ruimte nodig had. Het zwerversleven was te zwaar, niet voor een kind van 16 jaar. Haar liefde was haar levenslot, ze ging haar langzaam aan kapot. Ze kon de hartstocht niet weerstaan, moest tot het einde verder gaan. Ze was geen kind, maar ook geen vrouw. En wist niet wat er komen zou. zestien lente zo pret. Ach, wat lig je hier stil, langs de kant van de weg. Ze werd vermoeid, zag bleek en paal verloor haar jeugd, haar ideaal. Alleen haar liefde bleef bestaan, toen ging hij weg bij haar vandaan. Toch had ze kunnen weten dat hij niet genoeg aan liefde had. Dat op een dag hij weg zou zijn en zij alleen met spijt en pijn dat hij zo lang een meisje had. Als stormwind speelt met een enkel blad. Arm kind, zestien lente zo pril. Ach, wat lig je hier stil.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 your heart away. Ja, ja, je mag het nu zeggen, Kerstman. Kerstman? Ja. Nee, Sinterklaas <laughs> oh, de ja, <laughs> nee, nee, die komt uh, volgende week zondag, hè? Ja. Sinterklaas, op de rotonde. Ja, heel gezellig wordt het, eh, Rio. Goed, eh, dat waren natuurlijk de Bee Gees met het prachtige Words. Nou, ik, ik vraag me af of deze heren het volgende dame die dit gaat zingen kennen. Als ik zeg Tante Lien, Adol, Cassian... Wiedeke van Dort, jawel. Een hele grote actrice die eh, ook hele mooie liedjes heeft gemaakt over eh, Den Haag en over Oud-Indië, want daar is zij eh, geboren. We gaan luisteren naar Arm Den Haag zometeen van haar. Daarna Andy Williams met de Battle Hymn of the Republic. En de laatste van dit blok is Frank Sinatra, My Way. Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kronjong en van Gamelan. In het Indisch restaurant Gonstedt Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan. heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal goreng telor, sayurlodde, tahu petis. Alleen de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld kembangspartoe. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus. En allerlei varens, kanaas, scherpraas, orchideeën maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja? Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. thuis zo'n groot schilderij hangen. Dat verbeert natuurlijk Indië, ja. Maar doe beeldig. Beeldig. Mooie groene sawa's, klapperbomen. Links een karto met zo'n kleine katjong op zijn rug, ja. En rechts een paman met zeven van die leuke kleine bebeks achter zich aan. Maar weet u, het schilderij, het krijgt hier geen licht genoeg. Weet u wat nog meer? Meneer Leclerc sublie, hij komt ook nooit meer langs. Ach, Cassian, het is voorbij. Cassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Cassian, het is voorbij oceaan, het is voorbij.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 Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were I'm sure you knew when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, Het klokje van gehoorzaamheid dat tikt alweer. Dat betekent dat deze live-uitzending van Goal ZFM